met de muzikale bella? Wie wil er dansen met de muzikale bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale bella? Hey, gekke bella. Wie gaat er mee met de muzikale bella? Wie wil er dansen met de muzikale bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale bella? Hey, gekke bella. Ik was netjes aan mijn centen aan het tellen. Toen opeens die telefoon begon te bellen. Philip Berken zei, zal ik je wat vertellen? Wij gaan bij die gekke bella. Philip Berken, waar wil jij met mij naartoe? Bella, nou, dat lijkt me de naam al van een koe. Ja, dat is zomaar dan wel een heel speciale. Een heel muzikale. Wie gaat er mee met de muzikale Bella? Wie wil er dansen met de muzikale Bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale Bella? hey, gekke Bella. Wie gaat er mee met de muzikale Bella? Wie wil er dansen met de muzikale Bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale Bella? hey, gekke Bella. met de muzikale bella? Wie wil er dansen met de muzikale bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale bella? Hey, gekke bella. Wie gaat er mee met de muzikale bella? Wie wil er dansen met de muzikale bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale bella? Hey, gekke bella. Kom de centen die ik net was aan het tellen, snel de trein op richting muzikale bella. Als die koe zonder muziek het niet kon stellen, speel ik wel liedjes voor die bella. En daar lag die gekke koe plots op het de machinist en hier komen we niet door. Ik zet treinen kunnen haar geen donder schelen. Laat ons voor haar een liedje spelen. Wie gaat er mee met de muzikale Bella? Wie wil er dansen met de muzikale Bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale Bella? Hey, gekke Bella. Wie gaat er mee met de muzikale Bella? Wie wil er dansen met de muzikale Bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale Bella? Hey, gekke Bella. Wie gaat er mee met de muzikale bella? Wie wil er dansen met de muzikale bella? Wie stelt een liedje voor de muzikale bella? hey, gekke bella. Wie gaat er mee met de muzikale bella? Wie wil er dansen met de muzikale bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale bella? hey, gekke bella. Wie gaat er mee met de muzikale bella? Wie wil er dansen met de muzikale bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale bella? hey, gekke bella gaat er mee met de muzikale bella? Wie wil er dansen met de muzikale bella? Wie speelt een liedje voor de muzikale bella? Hey, gekke bella. Wie gaat er mee met de muzikale bella?